Volgens de politie is eerst geprobeerd om met waarschuwingen het plein leeg te krijgen. Toen dat niet lukte werd de ME ingezet en hebben agenten geweld moeten gebruiken. Hoeveel demonstranten gewond zijn geraakt, dat is niet bekend. Eerder vandaag werd er gesproken over minstens twee gewonden. Een man uit Leiden is opgepakt in verband met de dood van een meisje van 14 uit de Hazerwoude Rijndijk. Het meisje werd in de nacht van donderdag op vrijdag als vermist opgegeven. Een groepje sporters vond haar lichaam vrijdagochtend op Oudjaarsdag in een park in Leiden. Volgens de politie is ze door een misdrijf om het leven gekomen. Bij het onderzoek naar haar dood kwam de verdachte van 32 in beeld. Israël stelt een tweede coronaboosterprik beschikbaar voor inwoners van 60 jaar en ouder. Ook medisch personeel komt in aanmerking, dat maakte premier Bennett vandaag bekend. Voor mensen met een verzwakt immuunsysteem en ouderen in verpleeghuizen was een vierde dosis vorige week al goedgekeurd. Ondanks de snelheid van de boostercampagne in Israël kampt het land toch met een grote uitbraak van de Omicron-variant. De Soedanese premier Hamdok is weer opgestapt. Hij heeft dat vandaag bekendgemaakt in een tv-toespraak. Hamdok sprak van een politieke impasse in Sudan na de militaire staatsgreep van oktober. Bij die staatsgreep werd hij afgezet. Daarna werd er massaal gedemonstreerd en in november keerde hij terug als premier na een deal met het leger. En Michael Smith staat voor de tweede keer in zijn carrière in de finale van het WK darts. De Engelsman versloeg in Londen zijn landgenoot James Wade in de halve finale met 6-3. Het weer. Vannacht trekken de buien het land uit en daalt de temperatuur naar een graad of 8.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 Eh, ze is van Nederlandse bodem en je kan op de playlist, mijn playlist, pieselradio.info, kan je haar website vinden en dan alle informatie daarover vinden dan het album van La Familia, The Power of Down. Dat hebben ze te zijn de tijd voor de stichting Wij voor Jou opgenomen. En eh, ik heb dan ook de link van de stichting Wij voor Jou op de website gezet. Dan een heleboel andere artiesten zoals Brian Hagen, Juan Sanchez, eh, Batilla. Dat is een eh, meneer uit uh, Afrika, Congo om wel te verstaan. Stuart Michael van het label GAP Music uit Engeland en Rodrigo, Rodrigo Rodriguez met ambient music. Ehm, en dat doet hij heel grappig. Eh, normaal speelt hij shakuhachi. Ehm, waarover eh, de komende maanden ook meer. Maar ehm, hij maakt ook hele fraaie ambient music. We sluiten af met Elion en Elion met de prachtige titel Deep in a Forest Trees Dance. En dat, en zo heet ook de track die ik dan voor je gaat draaien. Goed, pieselradio.info, ik zei het al, daar vind je de playlist en de muziek. Die kan je daarop terugvinden. Veel luisterplezier. plezier. het mooiste in je raakt. Voelt niemand dan die zachte hand die zwijgzaam op je wacht. En jou, als je in jezelf belandt, weer terugbrengt in je kracht. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla Phelan of Acoustic Ocean. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at acousticoceanmusic.com. Ghana boy. Fighting for my rights, nalingika siminyoko Ghana boy. Superficialities, Ghana boy. Foreign spiritualities, Ghana boy. Fumuki mbangu yanga, let them talk. They haven't talked, had less for us all. You either write the book or you get fooled by the false interpretation. Now, boy, now, boy, now, boy, now, boy, now, boy, now, boy. Now, boy, now, boy, now, boy, now, boy, now, boy. slavery gonna hold. Fighting for my right, nalingita siminyoko ngana boy. Superficialities na boy. Foreign spiritualities ngana boy. na na na na na boy na boy na boy na boy na boy ooh yeah ah. na boy na boy na boy na boy na boy oh na na na na boy, na boy, na boy, na boy, na boy. Ooh yeah, ah, na boy, na boy, na boy, na boy, na boy. Ooh ah. Original gentleman, Zalama yele, Oku zanama kokote, Inangule. Let them talk, Tapouné, founé, les boules à moindé. Y'a talk, heaven talk, for us all. You either write the book or you get fooled by the false interpretation.